Goedemiddag, ik ben Sid van der Linde en dit is het nieuws van NOS op 3. Na 22 jaar onzekerheid hoorde de familie van Nicky Verstappen eindelijk een straf in de zaak. De jongen van 11 werd eind jaren 90 doodgevonden op de heide in Limburg. En van de rechter moet Jos B. nu 12,5 jaar de cel in voor het misbruiken en ontvoeren van Nicky en het bezit van kinderporno. Hij wordt niet vervolgd voor het met opzet doden van Nicky. Daar is geen bewijs voor. Je hoort de moeder van Nicky Verstappen. Het is voor ons natuurlijk nooit genoeg. Maar de rechtbank heeft nu wel gezorgd dat we een dader hebben en geen verdachte. En daar waren wij ook zeker van dat hij moest zijn. Jos B. ontkende betrokkenheid in vorige zittingen. Zijn advocaat gaat in hoger beroep. In Zwolle is een man van 29 opgepakt voor het doodsteken van een man vannacht in Amsterdam. De man werd zwaar gewond op straat gevonden en overleed niet veel later. De dader en het slachtoffer zouden ruzie hebben gehad. De politie doet in Assen en Emmen onderzoek naar tien zaken waar pedojagers bij betrokken zijn. Meerdere mannen zijn bedreigd en mishandeld door de groep. De slachtoffers dachten dat ze online hadden afgesproken met een vrouw, maar werden opgewacht door een groep mannen. RTL-journalist Daniel Verlaan kon online meevergaderen met de Europese ministers van Defensie. Onze minister had op Twitter een foto van de meeting gedeeld... waarop het inlogadres en een deel van de pincode te zien is. Daarmee lukt het de journalist na een paar keer proberen om de vergadering binnen te komen. how are you? Hi, I'm fine. How are you? You know that you have been jumping into a secret conference of the NKUBD? Eh, yeah, yes. I'm sorry. I'm a journalist from the Netherlands. De vergadering werd na de actie stop gezet. En een mooi verhaal uit Doetinchem. Sam van 13 heeft deze week een lintje gekregen. Komt omdat hij zich hartstikke goed inzet op de kinderboerderij daar. Ook helpt hij mee bij de schaapskudde en ruimt hij in de buurt allerlei vuurwerktroep op. Genoeg voor een lintje dus. Al was er dit jaar geen feestelijke uitreiking in een volle zaal op het stadhuis, want corona. En dus kreeg Sam het lintje opgespeld op de kinderboerderij. Ja. Nou, kijk, applaus! dank je. Als iemand dan verdient, is hij het wel en harde werken. Hij pakt alles aan, eh, van, eh, van konijnen eh, borstelen tot aan het poepscheppen, tot aan het harken toe. Dus... Ja, superleuk en ook leuk dat ze dat doen vanuit de gemeente. ja, super blij mee. Dan het weer nog. Vanavond en vannacht heb je kans op wat regen. Het koelt ietsje af naar 5 graden. Morgen in het noorden nog een buitje. Verder droog, maar wel grijs. Een graad of 10 wordt het. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB.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 Het start van je weekend. En eh, je hoorde net uh, Katie Tunstall met, oh, ja, ik weet dat de hele titel, maar de Black Horse en de Cherry Tree. En het idee wat we hebben is twee uur lang eigenlijk de ene plaat aan de andere plaat koppelen. Dus elke plaat heeft wat met de vorige plaat te maken. En eh, nou, je net hoorde je Katie Dunstall, dus ik heb gezocht van... Eh, eh, in de titel of in de artiest of dat soort van... wat kunnen we nou, wat kunnen we nou vinden wat hiermee te maken heeft? Nou, en laat Katie Tunstall nou een hele mooie mashup hebben gemaakt... Dus eh, een mix van eh, een, paar nummers of een eigen versie. Met eh, een, een, band die heet Pomplemboeza. Nou, zoek het maar eens op op YouTube. Het is een fantastische band. Die maken echt van allerlei nummers maken ze funky covers. En ze hebben er ook eentje gemaakt van een prachtig nummer van YouTube. Dus kan je die dansen met Pomplemboeza. Hier zijn ze. 106.9 ZFN You too. A met Beautiful Day. En daarvoor Katie Tunstall met uh, haar cover van um, I Still Haven't Found What I'm Looking For. Je denkt, wie is die stem? Waar is Walter? Nou, mijn naam is Jan-Willem de Ik ben eh, sinds een paar weken, sinds een weekje of drie te horen hier op, eh, op ZFM. En eh, vandaag mocht ik even het programma van, van Walter overnemen. En nou, een aantal dingen die hij doet, die doen we natuurlijk vandaag zeker ook. Dus we gaan straks rond half zes even bellen met Christel van Liefst uit Zandvoort. Want we kunnen weer wat meer. Dus we zijn heel benieuwd naar haar tips die ze heeft voor leuke dingen dit weekend. En in het volgende uur hoor je, hoor je natuurlijk Tino Stuy, zijn column. En eh, in de tussentijd is er heel veel muziek. Nou, en het idee, je hebt het misschien al een beetje door van de eerste drie platen. Het idee is een soort van liedjesketting. Dus het ene nummer heeft met het volgende nummer te, horen, te maken. Dus we hadden eerst Katie Tunstall. Het volgende nummer speelde ze ook nog een rol in. Maar ze deden een nummer van YouTube. En het volgende is YouTube. Nou, je snapt, je snapt de logica daarachter. Dus eh, we hebben even gekeken. YouTube en eh, It's a Beautiful Day.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 ik niet zo heel veel. Ehm, even kijken, waar kunnen we nog weer wat mee? Uh, Tito, It's a Beautiful Day. Oh, Michael, Michael. Nou, hier, hier. Dit is natuurlijk een hele makkelijke. Oké, de volgende is... Eh, ik heb er eentje gevonden. Maar heb jij nou zelf ook ideeën? Hoor je een nummer en denk je... Ja, nou, hier, hier moet dit nummer achteraan. Want dit past, eh, dit past als, als het dierenspel of hoe je het ook wil noemen... past dit perfect achter elkaar... Bel dan even naar de studio 023 573 0393. Dat is 023 573 0393. Ik uh, wacht je berichtjes af. En uh, de volgende, Michael, Michael Jackson. Love never felt so good. is ZFM. Ja, Michael Jackson met Love Never Felt So Good. In onze liedjesketting twee uur lang nummers die allemaal met elkaar verbonden zijn. En <laughs> ik kreeg net het eerste verzoekje al binnen. Poing van Rotterdam Terracor. Zou je dat volgens mij? Ja. Maar eh, ik zei ja, die, eh, hoe verbinden we die dan aan Michael Jackson? Ik wil hem natuurlijk met alle liefde draaien, maar uh, we zagen de connectie nog even niet. Dus we gaan er naar zoeken. Misschien krijgen we hem nog ergens tussen. Misschien heb je daar ook een idee voor. Mag je natuurlijk ook insturen. Maar eh, waar waren we? Michael Jackson Love Seven Episodes. Nou, ik zal ze nog even verzinnen, maar superleuk dat er al wel wat, wat verzoekjes binnenkomen. Blijf dat vooral sturen. app het naar mij als je mijn nummer hebt. Of bel even naar de studio 023 573 0393. Dat is 07, 023 573 0393. Um, we waren uitgekomen bij Michael Jackson Love Server Felt So Good. Nou, met de naam Jackson... Ja, daar kan je nog wel even mee doorgaan. Daar, kunnen we, daar zouden we twee uur mee kunnen vullen. Want daar is natuurlijk zoveel muziek mee gemaakt van deze muzikale familie. Maar deze is dan geen familie, maar wel een fantastische plaat. Joe Jackson. tú. they're engaged or something, so I'm told. Jackson. Eh, is she really going out with him? Fantastische platen. Hey, eh, elke week belt eh, Walter met Christel van, van Liefst uit Zandvoort. En ja, dat was de laatste paar weken was het natuurlijk niet zo heel erg makkelijk. Want uh, ja, Christel vertelt natuurlijk altijd alles over wat, wat voor leuke dingen er allemaal te doen zijn. Maar ja, daar waren we nogal in beperkt. Maar er is goed nieuws, hoop ik. En we hebben aan de telefoon Christel. hoi. Ja. <laughs> ja, er is altijd wel wat te doen hoor in Zandvoort gelukkig. Ja, dat sowieso wel. Hè. Ik bedoel, dat is wel de mazzel die wij hebben met eh, bijvoorbeeld mensen die eh, in Amsterdam echt eh, maandenlang opgesloten hebben in hun huis. Ja. Wat dat betreft hebben we het altijd wel goed. Maar gelukkig zijn er nu inderdaad wel, uh, nou ja, daar hebben we vorige week ook al wel over gehad. Het vaste strandtenten zijn natuurlijk wel open met takeaway en dat soort dingetjes. Want de koffie drinken, dat is het nieuwe uitje eigenlijk. <laughs> Maar ehm, de musea mochten natuurlijk nu ook weer open. Dus eh, het Zandvoorts Museum was al heel eh, druk met een mooie tentoonstelling over zeeschilderijen. En die ehm, zijn nu open gegaan. Dus je kan lekker naar het museum. En eh, voor het museum staat een heel groot kasteel. Een soort ja, kasteel een, een, gemaakt van plastic. Dat staat er sinds gisteren. Ja, dat is, het is, waar, waar komt het vandaan? Want het is niet zomaar plastic ook, hè? Nee, het is eigenlijk allemaal uh, strand, uh, gejut strandspeelgoed. Wat Jutters Geluk al, nou, eigenlijk al gedurende vijf jaar eh, gevonden heeft op het strand van Zandvoort en Bloemendaal. En dat, dat, dat plastic dat kan niet gerecycled worden. Omdat op plastic moeten altijd codes staan. Want er zijn heel veel verschillende soorten plastic. En alleen als er een code op staat, dan kunnen zij er wat mee. En dit is gewoon plastic, ja, uit China of wat dan ook. Maar er staat geen code op. En daar kunnen ze, dat kan gewoon niet gerecycled worden. Dus dat hadden zij steeds liggen. En eh, toen dachten we, ja, daar moeten we wat mee, ook voor bewustwording. En eh, nu hebben ze dus samen met het Zandvoort Museum en met de kunstenaar... hebben ze dit, eh, ja, dit, dit plastic paleis gemaakt... Eh, ook om, eh, ja, om, om, ter bewustwording van ons om te laten zien wat, wat, ja, wat er allemaal op het strand blijft liggen. En dat je er ook gewoon niks meer mee kan. Ja. En ehm, in het kasteeltje, of in het, ja, het is het, ja, het kasteeltje kun je ook informatie vinden over de plastic soep. En nou ja, wat voor problemen dat ook geeft, ook in Zandvoort. En um, ja, het is eigenlijk wel een... Eh, Goed, maar eigenlijk nu met, met de zandsculpturen en ook dit weer. Dit eh, hebben we bijna een soort van beeldenroute nu eh, op dit moment door Zandvoort. Ja, dus je kan wel een leuke wandeling gaan maken zo door Zandvoort. En dan eventjes langs het museum en even wat dingen bekijken. een Klein, klein tentoonstellingetje. Ja, het is wel heel leuk dus, um, dus dat is leuk om te doen, denk ik. Ja. <laughs> het weekend. En um, uh, morgen opent ook eh, bij, in het Duincafé, ken je dat? Bij de Kennemerduinen, bij het bezoekerscentrum. Ja, ja. Daar eh, zit altijd een duin, ja, daar is ook een takeaway. Maar zij openen morgen ook een winkel erbij. En in het duincafé verkopen zij ook altijd heel veel producten die gebaseerd zijn op de duinen. Dus eh, zij maken bijvoorbeeld zelf wel eens eh, taart van duindoornbessen en ze hebben vlierbessen, siroop en dat soort dingen. En deze winkel gaat ook heel erg, eh, ja, daar gaan ze allemaal van die producten verkopen die gebaseerd zijn op ja, de natuur en vooral de duinen. Wauw. Dus dat is best wel leuk om ook even te gaan kijken. Ja, En, en, en dit zie je trouwens best wel meer ook in Haarlem en Amsterdam. Hè, dat horeca eh, winkels eh, beginnen. Om, ja, ze moeten natuurlijk toch wat. En ehm, bij Lunchbreak in de Haltestraat, die zijn ook nu vandaag eh, geopend voor ehm, takeaway koffie, maar die zijn ook een soort interieurwinkel begonnen. Oh, wat leuk. Ja, iedereen wordt heel creatief. Dus ik, ik, las ook vandaag zelfs dat, dat, dat de Efteling nu een supermarkt opent, omdat alle horeca ook dicht is. Dat, dat je daar eigenlijk dan nog alsnog wel weer wat kunt doen. En dat is, nou, diezelfde creativiteit zien we dus gelukkig ook in Zandvoort. Ja, inderdaad. Ja, want je zeggen ook allemaal van ja, we willen, zit anders maar stil te zitten. En eh, ja, daar word je ook niet blij van. En je wilt toch wel gewoon wat mensen binnen hebben. En inderdaad, een winkel kan gewoon wel open zijn. Dus inderdaad, zo'n supermarkt, is ook bij het buitenplaats plantages en ook een, eh, is ook een winkel geworden eigenlijk. Maar ja, dat is wel een manier om nog ehm, ja, mensen te trekken. En, ehm, dus dat is wel heel leuk. Dus inderdaad in Zandvoort gebeurt het ook. En morgen gaat ook ehm, voor zaterdag en zondag de Republiek open voor takeaway. Die was eigenlijk als enige van de vaste strandpaviljoens nog niet open gegaan. Mhm. Maar die, eh, die is morgen ook voor takeaway open. Dus, ik ben eh, nu even snel aan het kijken wat voor weer het wordt. Want dat is dan natuurlijk wel, dat is natuurlijk wel, wel fijn om te weten even kijken. Want het wordt, het wordt weer niet koud, dus dat, maar dat zijn we wel inmiddels gewend. Ja. Ik had, volgens mij was het vandaag voor het eerst onder de 7 graden. En ik had echt het gevoel dat het diep winter was. Ik was helemaal, helemaal ontwend. Het was heel best wel fris vandaag. Ja, ah. nee, klopt. Ja, ik denk dat wel heel veel mensen nog wel naar buiten zullen gaan. En ook eh, nou ja, de musea en de pretpark en uh, hier de tuinen zijn geloof ik wel weer open. Maar ja, je kan ja. verder... Eh. Nou, je, je, kunt lekker naar buiten, want het is niet koud. Het wordt, eh, wordt een graad of 12. Alleen eh, neem wel even een paraplu of een lekkere regenjas mee. Want het blijft niet droog, zie ik. <laughs> Het blijft niet droog, nee. <laughs> Met z'n allen naar het Zandvoorts Museum. Ja, precies. precies. Dat niet. <laughs> hey, dankjewel. En had je, waren we alweer rond? Of zijn er nog meer leuke dingen te doen? Nee, dat was het eigenlijk. Nou, wat goed. was het maar gewoon even zo heel kort, een paar tips. En um, dan eh, weer naar het volgende nummer. Superleuk. Ja. Hey, dankjewel, Christel. <laughs> en eh, tot eh, volgende week. Succes. Oké, okay, dank je. volgende week. Doei. Doei. Christel van uh, Liefst uit Zandvoort. Met, met elke week weer allemaal mooie tips over wat je allemaal voor leuke dingen kunt doen in het weekend. Dat was er. Hey, gaan wij door naar het volgende nummer. waar waren we gebleven? Joe Jackson, Is She Really Going Out With Him? Um, wat laten we dan eens gaan doen? Laten we eens het woordje she pakken. Want dat is ook een, een oneindige bron van inspiratie. En daar zijn ze, Daryl Hall en John Oates. She's gone. place. I drove my thoughts away And pretty bodies help dissolve a memory met She's Gone. En eh, nou, de, de, de, de, je dat? Suggesties beginnen nu binnen te stromen. Want ik kreeg eh, al eh, binnen van... Oké, Helen Oates, Rich Girl, Uptown Girl, Billy Joel. Maar, en ik kreeg er nog eentje binnen van, van Aard. En dat is wel grappig. Er schijnen dus de mensen niet alleen maar in Zandvoort die luisteren... maar langs de hele kust wordt geluisterd. Want als ik het zo goed zie, dan komt de Aard uit, uit Scheveningen. En hij zegt, ja, weet je, even moeten opzoeken is... Ehm, eh, Daryl Hall heeft in zijn huis, dat moet je op YouTube, heb ik het dus net even snel gevonden, maar op YouTube heeft, doet hij allerlei sessies met allerlei artiesten. En uh, een daarvan is CeeLo Green. Nou, CeeLo Green ken je misschien wel van eh, Fuck You, dat nummer. ook leuk, maar die draaien dan even niet. Maar CeeLo Green heeft een nummer van, van, Daryl, van Helen Oates heeft hij opgenomen. En dat is een hele gave versie. En die stuurt hij er door. Ik heb hem even snel opgezocht en hier is die CeeLo Green samen met Daryl Hall. I can go for that. Tila Green met eh, I Can't Go For That. En het nummer duurde nog vijf minuten. Ik denk, nou, ik, er komen zoveel verzoekjes binnen. Ik denk, nou, ik, uh, ik, uh, ik veet hem even langzaam weg. Even kijken, de volgende. Ah, duidelijk. Nou, we moeten kennelijk even naar een ander genre. Ik, ik ben, hou zelf heel erg van funk en soul en dat soort muziek. Maar ik, ik word door de luisteraar naar een andere kant gestuurd. En ze zeggen CeeLo Green. Nou, daar past natuurlijk maar één ding bij. Green Day. And can never but never forgets what I lost. Wake me up when September ends. waren er niet zoveel, uh, <laughs> waren niet zoveel verschillende smaken die hierachter kwamen. Dat was Green Day met uh, When September Ends. Nou, en daar volgens de luisteraars, en onder andere Bert hier uit Zandvoort, past daar maar één nummer achter. Earth, Wind Fire, September. Earthwind Wind and Fire met eh, September. En eh, nou, ik krijg nog een berichtje van, eh, van Aard die net een nummer aanvroeg. Die zegt, ah, lekkere vibe. Ik trek een biertje open. Het weekend is begonnen. Nou, hartstikke goed. En ik krijg ook nog een berichtje van Petra. Die zegt, ja, misschien is het wat vergezocht. Earth, Wind and Fire. Maar wat denk je van Alicia Keys, Girl on Fire? Nou, dat kan. Dat kan. Dat past bij elkaar. Dus we gaan hem draaien. Alicia Keys, Girl on Fire. She's just a girl and she's on fire. a highway She's living in a world and it's on fire Filled with catastrophe But she knows she can find weg, want dan hebben we er precies nog plaats voor één.